Straatman met het NOS Journaal. De waardering voor koning Willem-Alexander neemt weer toe... blijkt uit de jaarlijkse NOS Koningsdag-enquête van Ipsos. 54% van de Nederlanders heeft vertrouwen in de koning... 3% meer dan vorig jaar. Volgens Koningshuisverslaggever Simone Tukker laat het zien dat Nederlanders al vastzoeken bij de koning. En juist daarin wint de koning aan betekenis. Hij staat symbool voor eenheid en verbinding. En dat levert hem na een flinke dip in de coronajaren geleidelijk steeds meer waardering op. Er is ook kritiek, vooral op de kosten van een koningshuis. Ongeveer de helft van de ondervraagden vindt die te hoog gaan we het volgende bericht over Iran. Iran heeft de VS via tussenpersonen een nieuw vredesvoorstel gestuurd... meldt de Amerikaanse nieuwsite Axios. Insteek van de Iraniërs zou zijn om eerst de blokkade van de straat van Hormuz... door beide partijen op te heffen. Ook moet er een einde komen aan de gevechten. In een later stadium zou Iran dan ook bereid zijn om te onderhandelen over hun kernprogramma. De man die een aanslag wilde plegen op Trump en zijn regering... is een 31-jarige leraar en videogameontwikkelaar. Hij zou uit Torrance in Californië komen. Kort voordat hij door de beveiliging heen probeerde te breken... verstuurde hij berichten naar familie... waarin hij zichzelf de vriendelijke federale moordenaar noemde... De man haatte Trump, zegt correspondent Rudy Bauma. Hij noemt eh, Trump een, eh, een rapist, eh, onder andere verkrachter en een pedofiel. Nou, dat, dat heeft natuurlijk alles te maken met de verhalen die er gaan over Trump en Epstein. dus ja, die haat zat behoorlijk diep. De man heeft gezegd dat hij niet meewerkt met het politieonderzoek. Xavi Simons komt niet in actie tijdens het WK. De middenvelder van het Nederlands elftal liep zaterdag een zware knieblessure op... tijdens een wedstrijd van zijn club een Hotspur. Hem staat nu een lange revalidatie te wachten. Simons zegt dat hij er kapot van is dat hij niet mee kan naar het WK. Het weer, Koningsdag start zonnig. Later is er wat meer bewolking, maar het blijft wel droog.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 To talk I to. can see it in your eyes. I can tell it's been I can lying. Tell he has been lying. I can see it in you. You don't have to be how you are. Ashamed that you're feeling girl. You're my girl, we your girls. do not you know that we love you? Girl, take a good yourself. He got you going through hell. We ain't never seen you down like this. What you mean you need us to help?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 Vooral de menselijkheid en de betrokkenheid van de koning wordt gewaardeerd. Vanwege Koningsdag zet NS vandaag op sommige trajecten langer of extra treinen in. Ook geldt er sinds gisteravond een alcoholverbod en is er geen drank te kopen in winkeltjes op stations. Die maatregel geldt tot morgenochtend 7 uur. Ondanks de vereidelde aanslag op de Amerikaanse president Trump en zijn regering... gaat het bezoek van de Britse koning Charles dat vandaag begint gewoon door. Trump had Charles uitgenodigd nadat hij in september bij Charles mocht overnachten... op het Windsor Castle. Het weer een koude maar vrij zonnige start. In het noorden blijft het koud met 11 graden. In het zuiden kan het 19 graden worden. Dit is ZFM. satisfied to break the suburban spell off the papers.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 let me do. for you. what you what you Do feel for me the way I feel for you? Shaka Khan, let me tell you what I wanna do. I wanna love you, wanna hug you, you too. But let me take it in my arms, let me feel you with my charm, chaka.